Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Griekenland voert een PASOK-partij stemde voor, waardoor er net een meerderheid was. Meer dan 5 miljoen Grieken gaan de extra belasting betalen via de elektriciteitsrekening. Wie niet betaalt, komt zonder stroom te zitten. De Eerste Kamer weigert de spoedwet van minister Donner over de ID-kaart met voorrang te behandelen. Donner heeft in de wet geregeld dat burgers weer moeten betalen voor een ID-kaart... Het de spoedwet weer in een uitspraak van de Hoge Raad terugdraaien, waarin was bepaald dat de kaart gratis moet zijn. Vandaag behandelt de Tweede Kamer de wet en daar lijkt een meerderheid voor te zijn. Donner had de Eerste Kamer gevraagd zijn wet met voorrang te behandelen, liefst volgende week. Maar volgens de Kamer kan het best over twee of drie weken. De senatoren vinden dat Donner een uitspraak van de Hoge Raad niet zomaar na zich neer kan leggen en dat de minister veel te snel gaat. Een Amerikaan die in 1970 uit een gevangenis ontsnapte is na 41 jaar op de vlucht aangehouden in Portugal. Amerikaanse rechercheurs hebben uit vingerafdrukken opgemaakt dat de 68-jarige man de gezochte Amerikaan is. In 1962 pleegde hij een overval op een benzinestation waarbij de eigenaar om het leven kwam. Acht jaar na zijn veroordeling ontsnapte hij met drie andere mannen uit de gevangenis in New Jersey. In 1972 kaapte hij een vliegtuig op een vlucht van Detroit naar Miami... 86 inzittenden werden vrijgelaten na betaling van een losgeld van een miljoen dollar. Portugal zal de Amerikaan uitleveren. Het weer op veel plaatsen mist, minima rond de graad of 11. In loop van de ochtend breekt de zon door, dan wordt het 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit de zomer van ZFM. Met, met nu de nacht. never believe that another could replace you. The oh, one I only. But when you're down in your time of need, and you're thinking how you might be coming back to me. Just think again.